in Cairo. Interpol heeft een opsporingsbevel voor vier leden van Hezbollah. Ze worden beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op de Libanese premier Hariri in 2005. De opsporing gebeurt op verzoek van het speciale tribunaal voor Libanon in Leidsedam. De Sjiitische Hezbollah-beweging maakte dienst uit in de huidige regering. De vermoorde premier Hariri hoorde tot een andere groep moslims in Libanon, de Soenieten. Op Sicilië is de vulkaan de Etna uitgebarsten. Door de as die de vulkaan uitstoot is het vliegveld van Catania gesloten. De asdeeltjes kunnen problemen opleveren voor vliegtuigen. De uitbarsting van de Etna levert geen gevaar op voor de eilandbewoners. De lavastroom gaat in de richting van een onbewoond bergdal. In Amsterdam hebben Chinezen met een dans van de leeuw gevierd dat ze zich 100 jaar geleden in Nederland vestigden. Na het afsteken van een 100.000 klapper dansten zo'n 100 Chinese leeuwen van de Dam naar de Nieuwmarkt. Volgens de organisator was het de grootste leeuwendans die ooit in Europa is gehouden. Het weer. Tegen de ochtend kans op een bui.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 200 redacteuren verlieten aan het eind van de avond voor het laatste redactie in Londen. Door het afluisterschandaal zijn ze hun baan kwijtgeraakt. Krant schrijft spijt te hebben van de afluisterpraktijken en bedroefd te zijn over het afscheid, maar ook trots op de vele scoops. Eigenaar van de krant, Rupert Murdoch, komt vandaag naar Londen. Hij besloot de krant op te heffen, maar sindsdien heeft hij nog nauwelijks gereageerd op het schandaal en geen maatregelen aangekondigd. In Mexico zijn bij verschillende gevechten tussen drugsbendes zeker 40 doden gevallen. De meeste doden vielen in de noordelijke stad Monterrey. Gewapende mannen openden het vuur in een bar. Zeker twintig mensen werden gedood. Mexicaanse politie zegt dat er in de bar drugs werden verhandeld. Door de strijd tussen de drugsbendes is in Monterrey het aantal doden sinds begin vorig jaar flink gestegen. Volgens officiële cijfers werden er in 2009 in de stad 267 moorden gepleegd.